en tientallen gewond geraakt. De hoge snelheidstrein zou voor het ontsporen een andere trein hebben geraakt. Twee wagons ontspoorden en botsten tegen een metalen constructie langs het spoor. Reddingswerkers zijn bezig om passagiers uit de trein in Ankara te bevrijden. In China is opnieuw een Canadees verdwenen. Mogelijk is hij opgepakt, net als een Canadese oud-diplomaat afgelopen dinsdag, meldden de Canadese autoriteiten. De twee zijn mogelijk aangehouden als vergelding voor de arrestatie van de Chinese topvrouw van het Huawei-concern in Canada. Waar de Canadese oud-diplomaat zit is onbekend. De tweede Canadese burger die nu wordt vermist is een zakenman. De uitgever van de Amerikaanse tabloids als US Weekly heeft toegegeven dat het bedrijf een verhaal over een affaire van president Trump heeft afgekocht om hem een dienst te bewijzen. Uitgever AMI betaalde in het geheim 150.000 dollar aan een voormalig Playmoy-model. De uitgever hield het verhaal over haar affaire met Trump daarna stil tot na de presidentsverkiezingen. Volgens aanklagers in de VS is het afkoopbedrag daarmee een bijdrage geweest aan Trumps campagnekas en is het dus strafbaar dat het bedrag niet is opgegeven. Energiebedrijf Essent gaat de komende jaren asbestdaken verwijderen en vervangen door daken met zonnepanelen. Het bedrijf doet dat vooral bij boerenbedrijven. Essent betaalt alle kosten in ruil voor de stroom die de zonnepanelen gaan leveren. Het energiebedrijf roept andere bedrijven op om ook aan de ombouw van de asbestdaken bij te dragen. Sivan Hassan is op het jaarlijkse Atletiek Gala uitgeroepen tot Nederlands atleet van 2018. De 25-jarige hardloopster heeft een topjaar achter de rug. Zo werd ze Europees kampioen op de 5000 meter... en vestigde ze twee Europese records op de 5000 meter en op de halve marathon. Het weer, eerst nog lichte vorst, maar overdag zonnige periode... met ongeveer 2 graden. Door de oostenwind voelt het wel kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 You remind me of. a girl. See your face whenever. Oh, oh. You wouldn't believe. all the things. she, put me through. This is why I just can't get with you. No, no. You remind me, of, a girl, that, that I, want I once knew. Oh, no. See your face whenever. she blew me through. This is why I just can't get would me through. This is why I just can't get with you. Right now. we turning up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. the colors in you. I see them too, and boy, I like them. turning up. stuur jullie allemaal fijne dagen en...